Mariette Krol met het NOS Journaal. Inzittende van een zakenvliegtuigje om het leven gekomen. Het toestel kwam neer op een appartementengebouw in Akron, Ohio. Wat de oorzaak is van de crash is nog niet duidelijk. Op de grond zou niemand gewond zijn geraakt. Finland gaat asielzoekers opvangen in tenten en containers... Het land heeft niet genoeg capaciteit om de toegenomen stroom vluchtelingen op te vangen in asielzoekerscentra, zegt het Finse ministerie van Binnenlandse Zaken. Finland verwacht dit jaar 30 tot 35.000 asielzoekers. Vorig jaar waren het er maar 3600. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken zegt dat hij bereid is met Groot-Brittannië te onderhandelen over veranderingen binnen de Europese Unie. Maar hij benadrukt dat er wel grenzen zijn. Sommige zaken zijn wat hem betreft onbespreekbaar. De Britse premier Cameron kwam de afgelopen dag met enkele voorwaarden voor het lidmaatschap voor de Europese Unie. Zo wil hij dat de Britten meer ruimte krijgen om zelf beslissingen te nemen. Koenders zei dat hij hoopt dat de Britten bij de EU zullen blijven. Twee douaniers zijn opgepakt omdat ze mogelijk drugs hebben ingevoerd op Schiphol. Ook zouden ze een ambtenaar hebben omgekocht. RTV Noord-Holland schrijft dat in totaal vier mensen vastzitten in deze zaak. Bij huiszoekingen is bij een van de verdachten een vuurwapen gevonden. En de Britse natuurkundige Stephen Hawking heeft publieke optredens die voor de komende tijd gepland stonden afgezegd. Volgens de Universiteit van Cambridge gaat het niet goed met de gezondheid van de 73-jarige hoogleraar. Publieke optredens van hem zijn schaars. Hawking lijdt al lang aan de ziekte ALS, waardoor hij voor een groot deel verlamd is. Toch stond die ziekte zijn glanzende wetenschappelijke carrière niet in de weg. Vorig jaar gaf hij in Utrecht een lezing. De 500 kaarten waren binnen een minuut uitverkocht. Het weer, vannacht af en toe wat regen, ongeveer 14 graden. De komende dag blijft het een graad of 14. De kans op neerslag neemt wat af, maar helemaal droog wordt het nog niet.